Wat Waterbalgemoed met het NOS Journaal. De ruim 100 in augustus zijn gerepareerd. Staatssecretaris Knops schrijft aan de Tweede Kamer dat het herstel voortvarend is opgepakt om het nieuwe orkaanseizoen voor te zijn. Uit een inventarisatie blijkt dat er nog wel veel problemen op Sint-Eustatius moeten worden opgelost. Zo moet het 40 kilometer lange wegennet worden gerenoveerd, zijn de telefoon- en internetverbindingen slecht en ligt de economie op zijn gat doordat het toerisme is weggevallen. Italië krijgt toch een populistische regering onder leiding van premier Conte. Komende dag wordt de ministersploeg van de Vijfsterrenbeweging en Lega beëdigd. Eerder sprak president Mattarella zijn veto uit tegen de voordracht van de euroscepticus Savona op financiën. In de nieuwe ploeg zit hij op Europese zaken. Mattarella heeft daar geen onoverkomelijke bezwaren tegen. Inwoners van Oeganda moeten belasting gaan betalen als ze whatsappen, facebooken of twitteren. De president van het Afrikaanse land voert een social media belasting van omgerekend 5 eurocent per dag in. Hij zegt dat de maatregel roddelen moet tegengaan. Tijdens de verkiezingen van 2016 liet hij social media nog blokkeren om het verspreiden van leugens tegen te gaan. De nieuwe belasting levert de Oegandese schatkist tientallen miljoenen euro's per jaar op. Bondscoach Ronald Koeman noemt het 1-1 gelijkspel bij de oefeninterland tegen Slowakije gisteravond leerzaam. Volgens Koeman weet Oranje nu hoe het niet moet. De Slowaken kwamen in Trnavana al na acht minuten op voorsprong. De gelijkmaker werd in de 59e minuut gemaakt door Quincy Promes. Maandag speelt het Nederlands elftal in een oefeninterland tegen Italië. Het weer vannacht is het droog en kan lokaal een mistbank ontstaan. Minima liggen rond de 17 graden. Overdag vooral in het oosten opnieuw regen en onweer.